Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De overheid komt met heel wat plannen tegen armoede. Steeds meer Nederlanders hebben moeite om rond te komen. En om dat te veranderen zijn er 47 actiepunten bedacht door Carola Schouten. Zij is minister voor armoedebestrijding. Verslaggever Wilma Borgman heeft de plannen bekeken. Vooral staan daar hele hoge ambities in. Want Schouten zegt dat het aantal mensen in armoede over acht jaar gehalveerd moet zijn. En het aantal kinderen dat in armoede opgroeit over drie jaar zelfs gehalveerd. En die plannen zijn zo ambitieus dat de minister zelf betwijfelt of ze die doelen gaat halen. Behalve meer geld uittrekken voor allerlei dingen... vindt de minister dat armoede ook een sociaal probleem is. Ze wil daarom bijvoorbeeld dat het ook gemakkelijker wordt om naar de tandarts te gaan. Want mensen met minder geld gaan vaak niet meer naar de tandarts. De politie heeft iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij bij de metro in Rotterdam zondag. Een 34-jarige man uit Steenbergen in Brabant zit vast. Er wordt nog gezocht naar andere verdachten. Die DJ en producer Siki Martina kwam om het leven. Hij was 31 jaar. Een belangrijke leider van IS is gedood in Syrië. Het Amerikaanse leger zegt dat Maher al-Agal om het leven is gekomen... toen hij zichzelf opblies bij een Amerikaanse inval. Op TikTok gaat een video viral van een rat in een slaapbak van een restaurant. Het werd gemaakt in een Grieks restaurant in een winkelcentrum in Nederland. Mensen walgen ervan, maar ratten zijn vaker te vinden in de keukens van restaurants. En dat heeft te maken met mensen die hun troep niet opruimen, zegt expert Rob Geus. Waar ik me groen en geel erger dagelijks is dat mensen steeds meer zwerfafval op straat gooien. Nou, en wat je ook vaak ziet is bij horecazaken dat er toch open, open zakken buiten voor de deur staan. En dat er niet over nagedacht wordt met, eh, met, met eh, alle risico's van dien. Het is nu 30 graden vandaag. Dat is een eh, warme dag. Dat zijn ideale temperaturen ehm, ja, voor ongedierte om op zoek te gaan. Ja, zo'n rat op een plek waar eten wordt bereid is natuurlijk niet echt hygiënisch. Ratten dragen allerlei ziektes met zich mee en die kun jij ook krijgen als ze aan je eten hebben geknabbeld. Het weer, het blijft lang warm vanavond. Vannacht wordt het niet kouder dan 17 graden. Morgen eerst veel bewolking, later meer zon en 22 tot 29 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De Wijkertunnel die is dicht en die ligt in de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar.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 burns me to no ending when all I want is touch from your hand. I sit on street corners Believe me, and it's hard to ask for something I know she won't give. Though not long ago she freely did, she took it all away, and now I'm feeling like her toy. This is the oldest story that we got going here. This is the story got here. De Hackensaw Boys geven een compleet eigen draai aan het ouderwetse bluegrass genre. Door flink wat country, rock'n'roll en hillbilly toe te voegen. Dat was Old Mexico.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 Tracy Dalton's succes was niet alleen te danken aan de opnames van deze zangeres, maar ook aan de podiumshow die het publiek echt in vervoering bracht. Ze liet het publiek in het hele land schreeuwen om meer. En met Hillbilly Girl, With the Blues en Whisper staan er twee top 10 hits scherp. Dit is het favoriete album van de maand. De hartverscheurende pianoballet It Could Happen To You toont haar aangrijpende levering met krachtige beelden van elke relatie die een slechte periode doormaakt. Het is ook een verhaal dat beschrijft hoeveel vrouwen zich op een bepaald moment in hun leven voelen. Danny Lee. in what we've done. We spun it all the way around, trying to hang on, but were we just left find the strength to make the change. Open up your eyes. onnodig om te zeggen dat het slechts een kwestie van tijd is voordat deze man groots uitpakt. En hij is een stap dichterbij met het geweldige album Honky Tonk Heaven van Colby Acuff. And a few Miller Lights, but I'm back on the road and I'm feeling fine. Tomorrow don't know where I'll be, but I'll be chasing that neon dream, living in honky tonk heaven for me. feeling alright. Then it's pedal to the metal, peeling paint off my own marker signs. Schedule says we're a little behind. It says it takes six, but we only got five to get there. Man, I know we'll be right on time. Tomorrow, don't know where I'll be. But I'll be chasing that neon dream. Yeah. honky tonk heavens, what I Would You Lay With Me in a Field of Stone was de debuutsingle van het gelijknamige album van Tanya Tucker uit 1973. Het was haar derde opeenvolgende nummer 1 hit. De cover van deze week. Would you lay with me in a field of stone if my needs were strong? Would you lay with me? Should my lips zijn huis in het centrum van Arkansas in 2008 op 19-jarige leeftijd en verhuisde vol ambities naar Nashville. In 2013 verliet hij teleurgesteld Nashville en keerde terug naar zijn eigen stijl van honky-tonk country. Dankzij Cold Beer Time hoeft David Adam Burns daar geen spijt van te hebben. sun gets hot. Afternoon fishing while I watch a bobber drop. First or second quarter after hauling hay. Picture perfect timing any time of the day. When the clock's tick tocking, ain't no stopping. Cold one popping in this hand of mine. You can bet I'm always ready, rain or shine. Colorado can. Ain't no way to throttle back a cold beer, man. It goes good with my baby, dancing at the bar, leaning on the Yeti with her underneath the stars. When the clock's tick tocking, ain't no stopping. A cold one popping in this hand of mine.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 Linda was daarmee de eerste Afro-Amerikaanse zangeres in de country. Call Him Father is de eerste song. Except accept our latest dreams until Zij leek perfect neergezet te zijn voor een lange, succesvolle carrière. Helaas vierde het racisme toen nog hoogtij en in 1974 was haar carrière voorbij. Ze stopte nooit met zingen, maar nam nooit meer een plaat op. We luisteren nog naar haar versie van Before the Next Teardrop Falls en Your Crying Boy Crying. your happiness that matters most of all. But if she ever breaks your heart, if the teardrops ever start, I'll be there before the next teardrop day, but you walked right out on your way. Someday you're gonna find, like a little boy, you done heard the only one who can bring you joy. You'll be crying, boy, crying a little bit every day, wilting on the vine, boy, you just fade away. You're crying, boy, crying when I don't come around. Without my loving, you'll be just like dirt. was sunshine once, now that's none. Someday you'll wake up, tears and pain. just like dirt on the ground. Het verleden ligt achter ons, nu weer naar het heden. Een engelachtig stemgeluid, minimalistische instrumentatie en er is vooral heel veel liefde in verwerkt.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 Marianne is a pistol. There she goes walking, won't you look at that swing? her, she'd be too hard to tame. When you look into those wild blue eyes, you can see it as clear as crystal. Marianne is a pistol. You might drink a few and shoot some pool with her on a Friday night. She'll punch out your light. She's a disco. If you could look right into those wild blue eyes, you could see it as clear as crystal. Marianne is a pistol. de Spotlight. De Boppers werden opgericht in 1977, toen punkrock over de hele wereld explodeerde. Zij hielden vast aan doo-wop en rock'n'roll uit de jaren 50. De uit Stockholm afkomstige band met Keep on Boppin' en Callous Rain. rock and roll, yeah. Oh yeah. And I show you the boogie in the from the schoolyard to the grave, surfing on the wave, oh yeah. And we're the need to find out who really put the bomb in the bomb, bomb, bomb, bomb. Tonight's the night, it's gonna be alright. Today's the day. Hey. Crossroads. Country muziek uit alle windstreken. Crossroads, de Haan. De COVID-19-pandemie heeft ons volledig overrompeld. Zoals bij veel andere artiesten, touringbands en het grote publiek. We verloren vrienden. We verloren dierbaren. En veel van het leven zoals we wisten dat het was veranderd. Closer to You is een song van Megan Christine Martin en de 1900. van de muziek van Town Mountain is Americana, country, bluegrass en folk. Dit is het geluid waar de band naartoe heeft gewerkt sinds het begin. De titelsong van hun nieuwe album. footsteps falling, just the watchman on his beat. From the shine of afgelopen twee uur was het country dat de klok sloeg. Jeff Chance en Johnny Bush beamen dat. En volgende week gaan we er gewoon weer mee verder. Tot dan. Country, that's my style. Let the fiddles play a while. Let the steel guitar sit down and cry. western swing, southern blues. A 4-4 shuffle wears out my shoes. Come on now, let's sing a country song. A little lovesick blues for me and you. Sure won't do no harm. Everybody knows the tune to Whiskey River and your cheese. songs to sing. That is what the whole world needs. That's country. That's my style. country, that's my style. Let the fiddles play a while. Let the steel guitar sit down and cry. Western swing, southern blues, four four shuffle wears out my shoes. Come on now, let's sing a country song. A little lovesick blues for me and you. Sure won't do no Everybody knows the tune to Whiskey River and your cheating heart.